koffie moest beginnen. Hij had nog nooit een lied gemaakt, alleen maar losse zinnen. Steeds meer zat hij zichzelf dwars, bang voor zijn eigen lied. Dus zette hij gitaar opzij en schreef het liedje niet. Zij had een vriend, ze was met hem al vele jaren samen. Men vond hen wel een aardig stel als ze op feestjes kwamen. Ze droomde van een andere man. Met die hele fijne stem. Maar ze had een ver en alles went, dus bleef ze maar bij hem. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil, dan komt het allemaal wel goed. Hij was al 40, had een baan, maar voelde zich ellendig. Dat jarenlang hetzelfde doen maakte hem onbestendig. Een jonge gast die bood hem aan om hun team te versterken. Hij durfde niet, vond zich te oud, dus bleef hij daar maar werken. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil, dan komt het allemaal wel goed. weet je wel. En kansen moet je grijpen. Vergeet je angst, je zult er later niets meer van begrijpen. Dus neem die baan en maak het uit en zing je uit de naald. Van iedereen met wie je spreekt geeft angst de slechtste raad. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil, dan komt het allemaal wel goed. Als je weet wat je wil, kan wat je denkt, doet wat je moet. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil en je kan wat je denkt en je doet wat je moet. Als je weet wat je wil, dan komt het allemaal wel goed. je Weet wat je wil, kan wat je denkt, doe wat je moet. Als je weet wat je wil, dan komt het allemaal wel Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. Een Zuid-Amerikaanse donderdisk vandaag van Carlos Santana.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 kijkt vooruit, ziet niets. Hij denkt niet na, hij fietst. Al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen half naakt voorbij, de jury op rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint of eet, of half gekleed. Een feest is nooit een feest als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen, nooit meer alleen. Als je wint afraid to live low while the flame is strong. Cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? Cause tomorrow sometimes never comes. So love me.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 I'm gonna hold you tight and love you right, and you know that I am out of sight. Cause I'm the satisfier. Satisfier, yeah, yeah. I hear you ladies bragging about your man's good love. I just smile to myself cause I know it ain't good enough. Let me show you, honey, what satisfaction's all about. And when I get through doing my thing, you know there won't be no doubt. Oh, cause when I love you this away, you're gonna break right down and say, He's the satisfier.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 Never had you on my mind. there all the time. Never knew what I missed till I kissed ya. Uh huh, I kissed ya. Oh yeah, things have really changed since I kissed ya. Uh huh, my life's not the same now that I kissed ya. Oh yeah mm, you got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh huh, I kissed you. Oh yeah, you don't realize what you do to me, and I didn't realize what a kiss could. be. not a way about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh huh, I kissed you. Oh yeah, you don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. got a will about Now I can't live without you. Never you I till I kissed you. Uh huh. I kissed me. Oh yeah. I kissed tell me everything is uh-huh, alright. I kissed you. Dit is Radio 501. Is Radio 501.